Jeroen van met het Bij de Iraanse stad Isfahan, ten zuiden van Teheran... is een munitiefabriek geraakt door drones. Dat zegt het Iraanse minister, ministerie van Defensie. Op sociale media is te zien dat een gebouw door iets wordt geraakt... waarna een ontploffing volgt. Volgens Iran zijn drie drones uitgeschakeld en is er weinig schade... maar die informatie is niet onafhankelijk te verifiëren. Wie er achter de aanval zit, is onduidelijk. De Russische president Poetin staat open voor contact met de Duitse bondskanselier Scholz. Maar er staat nog niks concreets gepland, zegt het Kremlin. Ook Scholz wil praten. In de krant Der Tagesspiegel zegt hij dat het aan Poetin is om zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken en de oorlog zo te beëindigen. Duitsland stemde deze week in met de doorlevering van Leopard-tanks. Die worden in Duitsland geproduceerd. De spoedreparatie van het wegdek op de A20 tussen Moordrecht en Gouda... gaat nog zeker tot 1 uur vannacht duren, meldt de ANWB. De weg is in de richting Gouda al de hele dag afgesloten... omdat er gaten in de weg zitten. Om die te dichten was de A20 gisteren ook al de hele dag dicht. Vanwege de reparaties is op de A12 richting Utrecht ook maar één rijstrook open. Schaker Anish Giri heeft de 85ste editie van het Tata Steel toernooi op zijn naam geschreven. In de laatste ronde was de 28-jarige Nederlander te sterk voor de Romein Richard Rapport. Het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee werd de afgelopen 40 jaar maar twee keer eerder door een Nederlander gewonnen. Giri neemt de titel over van wereldkampioen Magnus Carlsen. Die won het toernooi acht keer. Vier wedstrijden in de Eredivisie vandaag. In zijn eerste duel als interimcoach van Ajax... heeft John Heitinga de eerste competitiezege sinds oktober behaald. Bij Excelsior werd het 1-4. Koploper Feyenoord speelde gelijk tegen FC Twente. Het werd 1-1. FC Volendam won van FC Groningen met 3-2. En de vierde wedstrijd, Cambuur tegen Fortuna Sittard... is op dit moment nog bezig. Het weer dan. Vannacht trekt van noord naar zuid een regengebied over het land. Morgen af en toe zon en enkele buien.